4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De internationale gemeenschap roept de Libische krijgsheer Haftar op... om te stoppen met zijn opmars naar de hoofdstad Tripoli. De VN-veiligheidsraad en de G7-landen maken zich zorgen... over het toenemende geweld in Libië. Haftar is met zijn militie onderweg naar Tripoli... om de zittende regering omver te werpen. Onderweg wordt hevig gevochten met andere milities en regeringstroepen... Ook wordt er gestreden om het internationale vliegveld ten zuiden van Tripoli. In Frankrijk gaat een speciale commissie onderzoek doen... naar welke rol de Fransen hebben gespeeld... bij de Rwandese genocide in 1994. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. Bij de genocide kwamen zo'n 800.000 mensen om het leven. Het Afrikaanse land beschuldigt Frankrijk ervan... dat ze de Hutus hebben geholpen in de strijd tegen de Tutsis. Ook heeft Frankrijk volgens de Rwandese regering... daders van de genocide helpen ontsnappen. Frankrijk heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken... Boeing gaat de komende tijd minder 737 MAX-toestellen maken. Nu maakt de vliegtuigfabrikant 52 toestellen per maand van dat type. Dat worden er 10 per maand minder. Dat besluit volgt op het nieuws dat Boeing opnieuw een softwareprobleem heeft ontdekt bij de 737 MAX. Wereldwijd worden de toestellen aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in Ethiopië en Indonesië. Die werden waarschijnlijk veroorzaakt door een fout in de software. Bij een ongeluk met twee speedboten in Antwerpen zijn 20 Nederlanders gewond geraakt, van wie drie zwaar gewond. De Nederlanders waren in België voor een bedrijfsfeest en hadden, de boten gehuurd. Op videobeelden is te zien dat de boten met elkaar aan het racen zijn en frontaal op elkaar botsen. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht. Het weer, het is bewolkt en lokaal kan er wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 6 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar later komt vanuit het oosten de zon door...